Na koortsachtige onderhandelingen staat vrijwel de hele democratische meerderheid in het huis achter Obama. Blijkt uit de woorden van voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden. President Obama was naar het congres gekomen om zijn partijgenoten op het hart te drukken het wetsvoorstel goed te keuren. Hervorming van de gezondheidszorg is een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Obama. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn onverzekerd omdat ze de dure premie niet kunnen betalen. Obama wil daar een eind aan maken, maar dat kan pas als ook de Senaat instemt met het wetsvoorstel en dat is nog lang niet zeker. Op een voetbalveld in Simonshaven in Zuid-Holland is een amateurvoetballer flink toegetakeld door een tegenstander. Hij werd in zijn gezicht geschopt toen hij op de grond lag en ook liep hij botbreuken op. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee kregen ruzie tijdens een wedstrijd tussen SV Simonshaven en FC Vlotbrug. De dader is gearresteerd. Het is een 28-jarige voetballer van Simonshaven. Op een onbewoond eiland is verkozen tot beste Kinderen voor Kinderen liedje aller tijden. De winnaar werd vanavond bekendgemaakt in de jubileumuitzending van het programma. Kinderen voor Kinderen bestaat 30 jaar. Ruim 4000 liefhebbers van het kinderkoor brachten de afgelopen tijd hun stem uit. Het winnende liedje van Tony Eijk komt uit 1981. Het nummer kreeg meer stemmen dan de andere finalisten, Waanzinnig gedroomd en Wakker met een wijsje. In de eredivisie heeft Vitesse de thuiswedstrijd tegen VVV gewonnen. Het werd 2-0 door doelpunten van Stefanovic en Claudemier. Sparta Rode JC eindigde in 1-2. Het is de eerste zege van de Limburgers dit seizoen. En de wedstrijd NEC RKC Waalwijk is nog bezig.